met 7-1 won van Dynamo Zagreb, gaan de Fransen op doelsaldo. Eenmaal toe werd een treffer van Ajax afgekeurd. Ajax eindigt nu als derde in de pool en overwintend in de Europa League. FC Basel heeft voor een stunt gezorgd door Manchester United uit te schakelen. De Zwitsers wonnen thuis met 2-1 van de Engelse topclub, waardoor Basel tweede werd in de pool, Manchester United derde. De Engelsen waren vorig jaar nog finalist in de Champions League. En dan het weer. Alleen in het noorden nog kans op een bui.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 Ze zou dan de opvolger worden van minister Donner die naar verwachting volgende week vrijdag wordt benoemd tot vicepresident van de Raad van State. Spies was Tweede Kamerlid voor het CDA van 2002 tot 2011. Het agentschap Telecom gaat radiopiraten harder aanpakken. Nog deze maand wordt de maximale boete voor het illegaal uitzenden in de ether verhoogd naar 45.000 euro. Daarbij wordt gekeken naar de storing die de piraat met zijn uitzendingen veroorzaakt. De piraten verstoren niet alleen de legale radio-uitzendingen, maar ook communicatiesystemen van de hulpdiensten hebben er last van. Duitse en Franse regeringsfunctionarissen denken niet dat op de EU-top van vandaag en morgen een akkoord wordt bereikt. Er zijn nog te veel meningsverschillen. Duitsland en Frankrijk willen de stemverhoudingen in de EU veranderen. Nu moeten belangrijke wijzigingen unaniem worden goedgekeurd. Dat zou bij meerderheid van stemmen moeten worden. En Finland heeft te laten weten daar niets voor te voelen. De gemeente Heerlen wist al langer dat er problemen waren met verzakking in de parkeergarage van winkelcentrum Het Loon. Dat blijkt uit correspondentie tussen de gemeente en een ingenieursbureau. In de garage moesten bijvoorbeeld in 2002 drie pijlers worden vervangen en ook werd gemeld dat de ondergrond niet stabiel was en dat de garagevloer 13 tot 18 centimeter was gezakt. In Honolulu hebben zo'n 5000 mensen de aanval op Pearl Harbor herdacht. Onder